12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. PvdA-leider Diederik Samsom reageert laconiek op uitspraken van Felix Rottenberg. Die zegt in Vrij Nederland dat Lodewijk Asscher als partijleider de waarden van de PvdA overtuigender kan uitdragen dan Samsom. Rottenberg is voorzitter van de commissie die de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen van 2017 samenstelt. In zijn reactie zegt Samson dat hij geen tijd heeft op de uitspraken te reageren, omdat andere zaken zijn aandacht eisen, zoals het vluchtelingenprobleem. De strijd tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK heeft weer slachtoffers geëist. De Turkse luchtmacht heeft vannacht in Noord-Irak met tientallen gevechtsvliegtuigen basis van de PKK aangevallen. Daarbij zouden tientallen PKK-strijders zijn gedood. De terreurbeweging PKK heeft bij een aanval op een busje in Oost-Turkije twaalf Turkse politieagenten gedood. Vorige maand kwam door een aanslag een einde aan, aan de vredesbesprekingen tussen de regering en de PKK in Turkije. Twintig patiënten van de intensive care van het VU Medisch Centrum in Amsterdam zijn verplaatst omdat dus elektriciteit is afgesloten. Eén patiënt moest vanwege een spoedoperatie naar een ander ziekenhuis worden gebracht. In de buurt, in het zuiden van Amsterdam, in Buitenveldert, is een waterleiding gesprongen waardoor hele straten zijn ondergelopen. De waterleiding is afgesloten en er wordt aan gewerkt om het gat dicht te krijgen. Wie afrijdt voor zijn rijexamen mag daar vanaf volgend jaar technische systemen bij gebruiken, zoals sensoren en een dode hoekverklikker. Inparkeren moeten kandidaten zelf blijven doen. Navigatieapparatuur was al toegestaan bij het rijexamen, een cruise control en het automatisch afstand houden straks ook. Het weer tot slot. De komende uren valt nog een enkele bui, maar vanuit het noorden neemt de buiigheid in de loop van de dag af.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 Voor het knooppunt de Nieuwe Meer staat 9 kilometer file vanwege de wateroverlast in Amsterdam-Zuid bij het VU Medisch Centrum. In Amsterdam-Zuid staat er ook file in beide richtingen op de A10 en is de afrit S108 afgesloten. De A12 richting Den Haag bij Gouda 6 kilometer door een ongeluk met een auto met caravan.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 Van harte welkom luisteraars. Weer een nieuwe aflevering. Twee uur lang, eh, tot twee uur vanmiddag. ZFM Luncht. Eet smakelijk. Vandaag natuurlijk rond eh, eh, de klok van half 1 en half twee het regionaal nieuws weerbericht. En natuurlijk ook straks de bioscoopagenda. Die is verplaatst van de donderdag naar de dinsdag. Ik ga het allemaal samen doen met Imka Drommel. Imka, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, welkom. Dank je. Uh, eh, beetje zin? Ja, Lekker bakkie, bakje ja, thee. Ja, nou lekker bakje thee. Warm worden. Ja, <laughs> zo is dat. Nou ja, eh, de vuur is net ontruimd, hè? toch? Ja, er wordt nu ontruimd. Er wordt nu ontruimd. Ja. Want wateroverlast. Ja, de hele kelder staat blank en de noodaggregaten krijgen ze niet aan door het water. Dus ja, dan moet het ze Toch, het is hier toch droog verder? Ja, <laughs> maar het is wel vaker hè, dat hier mooi is en in het binnenland slecht. Alles daar gevallen. Ja, nou. waait weg hier. Ja. ja, en de eerste plaatluisteraars uh, gaat over morgen. Niet over vandaag, over morgen. Dus Joe Valley. Morgen, morgen, lacht ons wieder das Glück. Gestern, gestern, schon so weit zurück. Du warst auch eine schöne, schöne Zeit. Morgen, morgen, morgen sind wir wieder dabei. Gestern, gestern, gestern ist uns heute life uh, We moeten wachten op morgen. Dan wordt het leven pas weer echt mooi. Oh, <laughs> ja, dat, dat, werd gezongen althans. <laughs> jo, Joe Valley was daarvoor verantwoordelijk. Zullen, zullen, we hem aanpakken? We bellen hem gewoon op en zeggen, dat kan je niet maken. <laughs> Ja, want wat, wat, als het morgen is? Wat dan? Ja, dan, is, nou, dan gaat het erover over morgen waarschijnlijk. Toch? Hey, eh, eh, ik ga nog een mooie draaien. De foto van vroeger, Rob de Nijs, ken je hem?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 Ja, hè? Ja. Maar je speelt niet met, met poppen, denk ik, toch? Nee, dat niet. <laughs> ook niet met poppenhuizen. Nou, dat doen volwassenen wel. Ik heb, eh, toevallig gaat er nu een reclamefilmpje eh, op televisie, is af en toe te zien. van een bedrijf wat poppenhuizen verkoopt. Met hele exclusieve... Mijn, mijn opa had er eentje voor mij gemaakt vroeger. Met elektriciteit erin. Ik ben ook naar Windsor geweest. Eh, dat is de, een van de paleizen van eh, de Queen of England. Die had ook een poppenhuis daar, eh, stond daar opgesteld in het paleis. Nou, dat wil je niet weten. Nee, er is echt een hele kamer voor ingericht. In het Frans Halsmuseum staan ook mooie poppenhuizen. Ja, en dit was een poppenhuis met, met Rolls Royces erbij. Oh. ja, echt <laughs> koninklijk, een koninklijk poppenhuis. Echt geweldig. Ja. Uh, Sunny and Cher gaan we draaien met All I Ever Need Is You. Sometimes when I'm down and all alone, oh, just like a child without a home. The love you give me keeps me hanging on. All I ever need is you. Winners come and they go, and we watch in your soul, honey. All I ever need is you. Without love, I'd never find the way through ups and downs of every single day. I won't sleep at night until you say, My honey. heeft ze vast niet gemeend dit hoor. Wat ik begrepen heb, werd ze mishandeld door, eh, door meneer uh, Cher. Dan heb ik het natuurlijk over Sunny. Sunny en Cher. En later Sunny natuurlijk een eh, grandioze solo carrière. Ook niet mis te verstaan. Cher. Cher. Cher, je draait ze om. Oh. <laughs> Oh jee. Ja, Cher. Oh, Cher had mooie hits. Moet ik nou naar huis? <laughs> nee hoor, nou, blijf maar. Oh, blijf maar. hey, ik was laatst in Frankrijk. En toen sloeg ik rechtsaf, linksaf. En eh, ik wist het niet meer. Oh. Ik wist het gewoon niet meer. Last in Frans. Ah. dan is het op een gegeven moment niet, niet, eh, niet erg meer om water te raken in Frankrijk. Ja, dat was geweest eh, in Keulen in Frankrijk. Jazeker. Oh. waar ga je dan meestal naartoe? het zuiden, noorden, oosten, westen? Nou, Dordogne. Oh ja, mooi. En het zuiden. Ja, Dordogne. Zat dat paleis van die... Eh, nee, dat kasteel van die dame die ooit op die kindjes heeft gepast allemaal. Hè? Die, weet heet ze ook weer? Altijd als ik die namen ja, ah, ja zo'n hele bekende eh, eh, Nederlandse dame. Later naar Frankrijk vertrokken. Die is daar zo'n pleegtoestand eh, begonnen met allemaal pleegkinderen. In een kasteel, in de Dordogne. Mhm. Nou, kom er straks wel op. wie, wie het ook weer was. Moeten gewoon maar eventjes uh, een glaasje brandy nemen. Misschien dat het dan sneller boven komt. fetch another round. She serves them whiskey and wine. The sailors say, Brandy, you're a fine girl.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 Maar ze was geen Nederlandse. Dat heb ik net eh, gejokt tegen je. Dat bleek dan eh, niet zo... Ze hebben wel in Nederland uh, zeg maar. Maar uiteindelijk is ze terechtgekomen in Frankrijk... op het Château de Milande... en, dat is in de Dordogne. En, dat kasteel, daar heeft ze een aantal kinderen dus opgevangen... omdat ze zelf kinderloos uh, was. Er staat er wel iets van bij je. Ja, en eh, nou, later is ze failliet geraakt en zo. En zijn die kinderen haar weer ontnomen. Het is allemaal heel tragisch afgelopen. Maar het kasteel kun je nog steeds in de Dordogne bezichtigen als je wil. Het is een heel mooi aangelegde tuin eromheen. En het kasteel is natuurlijk helemaal gerestaureerd en zo. En is echt mooi. Eh, voor dus- toeristen nu opengesteld. U luistert, uh, eh, luisteraars nog altijd naar uh, ZFM Lunch. Na de volgende plaat, wat echt de best is die ik kon vinden... gaan we luisteren naar het regionale nieuws. brandblusser erbij zoeken. Ja, Ruud van Kalmhout vertelde dat dit altijd gedraaid werd in het Telstar Stadion. Eh, als ze gewonnen hadden. Eh, hij is al jaren supporter, dus dat moet, dat moet weer gebeuren. Nou, dan moeten ze niet eh, kijken naar het Nederlands zelf, Want dat heeft natuurlijk helemaal niks met voetbal te maken. <laughs> Oranje, maar nou, ze spelen nog in het wit ook. nieuws bij ZFM Zandvoort met Imka Drommel. Goedemorgen, dit is het regionale nieuws van dinsdag 8 september 2015. De investering in de windmolens aan de Zandvoortse kust zou meer kosten dan opleveren. Dat blijkt uit een rapport dat zondagavond is verschenen. Het rapport komt voort uit onderzoek van Green Destinations... en werd zondagavond na beëindiging van de paalzitactie gepresenteerd. Volgens het Haarlems Dagblad zouden de molens toeristen wegjagen... en zouden ze bijna 4000 mensen werkloos maken. De cijfers uit het rapport zouden afkomstig zijn van het KNMI, CBS en Rijkswaterstaat. Een oudere vrouw is dinsdagochtend lelijk gewond geraakt bij een harde val. De vrouw stak rond eh, tien voor half elf het zebrapad op de Zandvoortse Laan... ter hoogte van de Bramelaam over in Bentveld, toen ze ten val kwam. Doordat ze scheef het zebrapad afliep, raakte ze het stoeprandje... waarna ze hard op het asfalt terecht kwam. Haar voet bleef tussen het wieltje van de rollator hangen... waardoor ze een lelijke wond opliep. Een passant die met een busje voorbij reed... bood direct eerste hulp in afwachting van de ambulance. Na de nodige zorg is ze met de ambulance meegegaan... om naar de huisarts de wond te laten hechten. Een 55-jarige Haarlemse is zondagochtend tijdens het hardlopen op de zeeweg... verbaal bedreigd door een 37-jarige man. De man werd aangehouden. Wat de man precies naar de vrouw riep, meldt de politie niet. Hij viel haar rond de middag lastig op de zeeweg... ter hoogte van de erebegraafplaats. Een fietser schoot de vrouw te hulp. De politie wil in contact komen met deze man. Een woning in Haarlem is maandagavond beschadigd geraakt... nadat er een vlakbij een brommer in brand was gestoken. De brand, in een stuk tuin op de hoek van de Jan Stuitstraat... en de Bisschop Kalierstraat, werd even na half twaalf ontdekt. Bij de brand kwam zoveel hitte vrij... dat onder meer een raam van de naastgelegen woning kapot is gegaan. Brandweer heeft het vuur geblust en daarna het kozijn van de woning gecontroleerd. Agenten hebben de uitgebrande brommer laten afkoelen... en later in de nacht met een politiebusje opgehaald. De omgeving rondom de brommer is afgezocht naar eventueel bewijsmateriaal. De brommer zou zijn gestolen. Deze week staat de Kennemer Golf Country Club weer internationaal in de belangstelling. Het KLM Open, dat gespeeld wordt van 10 tot en met 13 september... is een van de grotere Europese toernooien. De beste Nederlandse golfer Joost Luiten doet mee dat en dat was al bekend. Inmiddels is het spelerveld bekend en zal Luiten de geduchte tegenstanders krijgen. Naast golflegende Tom Watson komen er 18 spelers uit de top 100 naar Zandvoort. Ryder Cup-speler Jamie Donaldson en Miguel Angel Jiménez zijn grote namen. De hoogstgenoteerde speler is de nummer 20 van de wereldranglijst, Martin Kamer... die het toernooi in 2010 won. Donderdag en vrijdag starten ongeveer 150 spelers. Vrijdagavond wordt bekend welke 75 golfers doorgaan voor de prijzen. Zij zullen starten op de volgorde van, van prestatie. De beste in de laatste flight. Zondag rond 4 uur zal de winnaar op de 18e green van de Kennemer Golf Country Club gehuldigd worden.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 De temperatuur loopt op tot een graad of 18 bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond verdwijnt de neerslag en komen er meer en grotere gaten in het wolkendek. In de nacht, de nacht verloopt vrij helder en droog. Onder de heldere hemel koelt het stevig af. De minima liggen rond een graad of 7 in het binnenland. Er is een vrij grote kans op mist. Woensdag lost de mist voorzichtig op en komt de zon tevoorschijn. In de middag is het lekker najaarsweer met zon en een paar vriendelijke stapelwolken. De temperatuur loopt uiteindelijk van 18 graden op de Wadden tot 20 graden lokaal in het zuiden. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig van kracht. Donderdagnacht blijft het helder met minima rond 9 graden. Donderdag wordt een stralende dag. De temperatuur doet er een graadje bij en komt dan uit tussen de 19 en 21 graden. In de avond drijven wat rolkensluiers vanuit het, vanuit het oosten binnen afkomstig van, eh, van de Maals, Graalstroom. Vrijdag mogen we dan nog een zonnige dag noteren. De temperatuur loopt op tot maximaal 22 graden in het zuidoosten. In de middag toenemende bewolking vanuit het oosten... aan het einde van de middag en in de avond kans op een paar buien. De buien zullen een lokaal fenomeen zijn, zijn en de meeste plekken houden het droog. Zaterdag is er een kleine kans op een bui. Verder is het vooral zonnig en met een gemiddelde temperatuur van 20 graden aangenaam warm. Zondag slaat het weer om. We krijgen meer wind, meer wolken en in de middag een paar buien. Na het weekend komen we geleidelijk onder invloed van een depressie te staan. De wind draait naar het zuidwesten en voert wolken en regen aan. Dus weer terug naar wat we nu hadden. <laughs> Ja, dankjewel Inka voor eh, de informatie weer. Ja, uh, Ruud van Kalmhout die, eh, die vraagt een plaatje aan van, van Sven Duif. en hij geeft aan van ja, die Michael Poulet die probeert hem maar steeds na te doen. <laughs> Ja, nou, dat, eh, dat is ja, een beetje onhebbelijk gedoe van die man. Nou, Ruud, ik hoop dat jij je wel kalm houdt, hè. Sven Duif, daar komt hij hoor. I'm not surprised, but everything lasts I've broken my heart so many times I stop, keep on track I talk myself in and I talk myself out And I'll get all worked up and then I let myself down And I tried so very hard not to lose it And I came up with a million excuses And I thought of every possibility Oh And I know someday just haven't met you yet.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 gonna change me And now I can see every possibility oh. Somehow I know that it'll all turn out You make me work so we can work to work it out well, And I promise you, kid, that I'll give so much more than I'll get oh. I just haven't met you yet Well, there and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I'll get, then I'll get, then I'll get, then I'll get. tegengekomen. Kan allemaal gebeuren. Kedo Hollies. Eh, ja. ja. Leuke, leuke groep, hè? Ja. Dit is eh, Sandy, The 4 of July. Ook wel getiteld. Tonight, forcing the light to all those stony faces left stranded on this warm July. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore. Chasing all those silly New York virgins by the score. closing behind. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. Did you hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this boardwalk life's through. You ought to quit this. Sandy, de Hollies. Ja, wat nou eh, toeval was, luisteraars. Dat kon ik echt niet weten. Gisteravond heeft uh, collega Imka Drommel een hondje opgehaald. <laughs> En laat die hond nou Sandy heten. Ja, ze zeggen wel eens toeval bestaat niet. Nou, dat blijkt zomaar weer. Take it easy, Crystal Gale. Dank bij ZFM Zandvoort. Zandvoort Lunst met Charles Duif. en Emke Drommel. Heet smakelijk allemaal. Take It werd gezongen door Crystal Gale. En eh, ja, de Eagles die hebben dat onmiddellijk uh, beaamd. En die vullen dat nog een keer voor u aan. Luister maar. Nou, ik vertel dat al net, luisteraars. Ik draaide net Sandy van de Hollies, Imka. En eh, <laughs> toen eh, kreeg jij een beetje kippenvel, want eh, dat kon jij niet weten. Want wat is er gebeurd gisteravond? Ik heb een hondje opgehaald. Ja. ja. En laat die nou toevallig? Sandy eten. <laughs> dat is echt ongelooflijk. Ja. ja. Maar geloof jij in, in bepaalde ja, noem het maar, uh, voor mij wat karma, weet ik veel wat. Jawel, jawel. Ja? Ja, ja? er is wat. Nou ja, karma, karma is het verschijnsel. Karma is anders. Dat is als je goed doet, komt er goed terug. Oké. En als je een ander, ook je vijand, iets goeds wenst, dan straalt het ook weer op je af. Oké, dus als we zeggen, ISIS, kom maar binnen. <laughs> komt Sinterklaas. Dat niet, nee. Dan komt nee, Sinterklaas nee, dat is van een andere orde. Het gaat om persoonlijke dingen. Ja, oké, oké. hey, maar, eh, want jij hebt iets met hondjes. Nou ja, <laughs> ik heb er nu twee. <laughs> Gezellig. Ja. Nou, dan kunnen we met een gerust hart zeggen, I love my dog. I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize is that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. much as I love you. You make things my doc will always come through. Cat Stevens. Dat is bijna autobiografisch dit, hè? Nou, dan hebben ze wel een cat die over een dok zingt, hè? Fantastisch. Ja, een cat. <laughs> Oh, dat vind ik ook een hele goeie. ja. Nou, leuk, daar ook van, hè? Beetje spelen met taal. Een kat die over de dok zingt. Ja, nou, <laughs> dan moeten we een hond vinden die over een kat zingt. Die hebben we geloof ik niet, hè? Nee, dat <laughs> moeten we even zoeken. <laughs> Eh, nou, jij zorgt in ieder geval voor de glimlach. En dat doet eh, net King Cole ook. Smile when your heart is lonely. Smile, though your heart is aching. Oh, your heart is aching. Your heart doet pijn. Ja. even though it's breaking When there are clouds in the sky You'll get by If you smile through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just Eh, een, zanger uit duizenden te herkennen. Dat zijn van die zangers, uh, eh, Imka, die hebben van zo'n hele speciale stem... en die ja. haal je overal uit. Inderdaad. Dat geldt ook voor Rob de Nijs, onze, onze eigen Rob hier in Nederland. Dat geldt eh, natuurlijk voor een aantal andere grote artiesten... zoals Karen Carpenter, die ook een hele eigen stem had. Barbara Streisand. Barbara Streisand. George Michael, die vind ik ook. Absoluut. Ja, herkenbaar. ja. En, en dit is trouwens ook een nummer van de Carpenters. Dit heet Heather is een instrumentaaltje. Wat ik altijd draai als uh, ja, het reclamebulletin en het nieuws er weer aan zit te komen. We moeten er weer eventjes uit. Oké. Ja, uit goed voor je, toch? Ja, zeker. <laughs> Allemaal tot straks luisteraars, uh, tot na uh, eh, reclame En wat ons betreft nog een vol uur straks.